NOS Nieuws van 6 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Het dodental van de bomaanslag in Kabul is opgelopen tot 90. Er zijn ongeveer 400 gebonden, zegt de Afghaanse overheid. In de ochtendspits ontploft er een zware bom in de ambassadewijk. De meeste slachtoffers zijn Afghaanse burgers. De Taliban lieten al snel weten dat ze niet achter de aanslag zitten. Europese Unie en China nemen het voortouw om de uitstoot van broeikasgas tegen te gaan. Dat is gezegd in EU-kringen, kort na de eerste berichten over de vermoedelijke terugtrekking van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs. De EU en China zouden komende vrijdag afspraken gaan maken over het minder gebruiken van fossiele brandstoffen. VVD-leider Rutte laat weinig los over zijn eerste gesprek met de nieuwe informateur Cenk Willink. Hij zegt dat Nederland er belang bij heeft als er snel een nieuw kabinet is, maar wil niet zeggen wat hij de informateur heeft geadviseerd. Cenk Willing spreekt ook nog de leiders van CDA, ChristenUnie, GroenLinks en D66. Asielzoekers moeten steeds langer wachten op de behandeling van een verzoek tot gezinshereniging. In twee jaar tijd is de wachttijd verdubbeld tot gemiddeld elf maanden. Volgens staatssecretaris Dijkhoff komt dat vooral door de sterk gestegen instroom van asielzoekers. Ook is er vaker aanvullend onderzoek nodig om te kijken of mensen wel echt familie van elkaar zijn. Het OM eist 10 jaar cel en tbs tegen de man die wordt verdacht van het doodsteken van krantenbezorgster Anita van Dijk uit Schiedam een jaar geleden. De 30-jarige verdachte ontkent, maar volgens het OM bewijzen DNA-sporen en telefoongegevens dat hij wel degelijk de dader is. Op Roland Garros zijn alle Nederlanders uitgeschakeld in het enkelspel. Robin Haase verloor van meervoudig winnaar Rafael Nadal. Kiki Bertens, vorig jaar nog halve finaliste, verloor van de Amerikaanse Catherine Bellis. De Belgische Elise Mertens was te sterk voor Richel Hogenkamp. Het weer droog en vrij zonnig, 15 graden op de Wadden tot 23 in het binnenland. Het koelt vannacht af tot een graad of 7. Morgen en vrijdag opnieuw veel zon en warmer dan vandaag. Dit was het NLV. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude 11 kilometer, vertraging zo'n 20 minuten. Op de A6 van Muiden naar Emmeloord bij Lelystad Noord 10 kilometer.